Het is een hagelnieuw apparaat <laughs> dat nog niet zo heel lang bestaat. Niet duurder dan een wasmachine, meer knopjes dan een. De vast gaat door het raam, de stoppen staan eruit. Hij snijdt de bank aan, gooit met stukjes van de ruit. Hij is om op te ruimen, maar hij maakt alleen maar troep. Oh nee, het loopt echt in de soep. De robot De robot heeft mij vast en zwaait mij in het rond. Ik geef het krengen schoppen vallen op de grond. Stekker snel uit de accu zit nog vol. Oh nee, dat ding zo nog vol. De robot, het is een de ding. Hij maakt alleen maar kortsluiting. De robot, hij slaat de boel aan gort. Mijn hele is vrij vreselijk geval. Draadjes, lampjes, chipjes en gebliep. Een brok betrouwbare techniek. Draadjes, lampjes, chipjes en gebliep. Een brok betrouwbare techniek. De circuits zijn volledig doorgebroken. Dit loopt volledig uit de hand zijn volledig doorgebroken